Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een latertje voor het kabinet. Ze zijn druk aan het praten over asiel en migratie. Dat doen ze al elke week, maar nu wil premier Rutte dat er deze vrijdag een besluit over komt. Want anders laat hij het kabinet vallen. En dat doet hij vooral om zichzelf te redden, zegt Nieuwsuurverslaggever Arjan Noorlander. De druk is opgevoerd door Rutte omdat hij een crisis heeft langzaamaan in zijn eigen partij, de VVD. VVD'ers in de regio die geconfronteerd worden met steeds meer migratie, met de problemen die dat oplevert... gaan steeds harder tegen hun eigen partijgenoten en de premier roepen... er moet echt iets gebeuren. Nou, die roep zorgt ervoor dat Rutte vindt dat dat snel moet worden opgelost. Ja, die druk kan zo hoog worden dat het crisis wordt. Want er zitten partijen in zijn coalitie, D66, maar vooral de ChristenUnie... die al die maatregelen die Rutte voor de VVD nodig heeft, niet trekt. De VVD vindt het aantal asielzoekers dat naar ons land komt te groot en wil daar iets tegen doen. Terwijl de ChristenUnie geen zin heeft in nieuwe regels, omdat de huidige maatregelen volgens hen al niet werken. En het wordt ook een druk nachtje voor ProRail. Ze gaan in de noordelijke helft van het land alle bomen en takken van het spoor halen. Ook moet de bovenleiding worden gefixt. De NS denkt dat morgen de meeste treinen weer rijden, maar waarschuwt nog wel voor vertragingen, vooral richting Groningen. Greta Thunberg moet voor de rechter komen. De Zweedse klimaatactiviste heeft bij een protest in Malmö een bevel van de politie genegeerd. Ze wilden samen met andere demonstranten wegen van en naar de haven blokkeren. En de politie vroeg hen toen om weg te gaan, maar dat deden ze niet. Toenberg moet eind deze maand in de rechtbank uitleg geven en ze loopt ook kans op een boete. Ja, we hebben de beelden vandaag allemaal gezien. Bomen die als domino-steentjes omvallen door storm Poli. Vaak worden ze daarna in stukken gezaagd en gaan ze de versnipperaar in. Maar in Amsterdam was een vrouw zo in rouw om haar boompie in haar straat... dat ze naar buiten liep om nog even wat te regelen. Mijn boom, ik woon hier... En eh, dat is, ja, ik ben heel verdrietig. De brandweer die, eh, zorgt dat de weg weer eh, beschikbaar is. En ik wil nog een stukje boom hebben. Ja, die kreeg ze, want daar deed de brandweer helemaal niet moeilijk over. heb ik nog het weer. Ook vannacht kan er nog een buitje vallen. Morgen is het af en toe bewolkt, maar het zonnetje komt ook zeker door... en het wordt iets warmer dan vandaag, met een graad of 22. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. in your diaries. I read them all. radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9.